Sindsdien zijn ze spoorloos. De moeder van het jongetje heeft een dringende oproep gedaan aan de oppas. Ik zou gewoon heel graag vragen aan hem van Dave, alsjeblieft, eh, doe geen domme dingen. Eh, ik weet dat je goed bent voor de kinderen en daar ben ik van volste vertrouwen in en dat je hem verzorgt. Maar breng alsjeblieft gewoon mijn kind terug. De man is een vriend van de ouders van het jongetje. Onder meer in Brabant en Zeeland wordt naar ze gezocht. Ook The Voice Kids en The Voice Senior zijn stopgezet. Afgelopen weekend haalde RTL al de stekker uit The Voice of Holland... vanwege beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietberg heeft aangegeven dat hij te ver is gegaan... met vrouwen die bij het programma betrokken waren. In Amsterdam is vanmiddag iemand neergeschoten. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De dader wordt nog gezocht. Gisteravond werd er in dezelfde buurt een jongen van 16 doodgeschoten. Daarvoor zitten drie minderjarige verdachten vast. Indonesië krijgt over een paar jaar een nieuwe hoofdstad. Nasuntara, dat betekent eilandengroep. De nieuwe stad wordt gebouwd op het eiland Borneo. Er komt een nieuwe hoofdstad omdat Jakarta steeds verder wegzakt en onder water loopt. En het is Blue Monday vandaag. Door sommigen wordt dit gezien als de meest deprimerende dag van het jaar. In heel het land worden vandaag sponsorlopen gehouden... om geld op te halen voor mensen met mentale problemen. Ook hulpverleners van stichting De Kwekerij uit Amsterdam komen in actie. Ja, wij vinden het superbelangrijk dat er aandacht is voor mentale gezondheid onder jongeren. Geld voor onderzoek is gewoon belangrijk en daarom doen we mee. Ze haalden 1800 euro op. En dan nog het weer. Komende nacht mistig. Op veel plekken blijft die mist morgen lang hangen.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 Cause all those country songs I played, they didn't come with a 401k. But hey, I had you. You can make a six-pack on the carpet. Taste like a million make a one bedroom like a million dat was Blake Shelton en Minimum Wage. We zijn er weer twee uur lang country, folk, Americana en bluegrass. Oftewel de Nashville Radio Show. Iedereen van harte welkom. En we hebben natuurlijk weer een hele bomvolle show. Het Spotlight album, de Nashville Spiegelplaat, de maand. Het is de digitale brievenbus. Kortom, er komt van alles en nog wat voorbij. En zoals gebruikelijk in de show, het tweede nummer is Bluegrass. Man en vrouw Kenny en Amanda Smith is Mountain Top. luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. Carry me up the ridge to the mountaintop, Way up where the earth meets the sky. Underneath the pine trees find a peaceful spot. Kenny en Amanda Smith en die heet Mountaintop. We gaan voor de eerste keer in onze digitale brievenbus via info.nesforradio.nl kregen wij de nieuwste single, al wel de nieuwste single. Het gaat soms zo snel dat je het bijna niet meer kan bijhouden. In ieder geval een van de laatste singles van Will Carter opgestuurd. Hij komt uit Amerika, uit Texas en hij heeft al diverse nominaties op zijn naam staan in de Texas country muziek. En hoe dat klinkt, ja, daar ga je nu luisteren, eh, naar luisteren. Dit is How You Know. smoke rings It's crazy, ain't it, looking back All the way from where we're at Glad I went and bought that drink How You Know. En zoals gebruikelijk hebben wij op onze website van nashvilleradio.nl weer een poll staan om te stemmen voor de maandartiest.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 Said about you leaving, said you wanna stay. need to tell clean on us. en foresight hier bij de National Radio Show en Turning Over New Leaves. Nieuwe muziek komt natuurlijk ook voorbij. Deze maand komt het nieuwe album van Maddie T uit. En dat album gaat Through the Madness Volume 1 heten. Op dat album hoor je ook nummers met Morgan Stapleton en Lauren McKenna voorbij komen. Maar nu eerst de dames samen zelf op Madness. You're my North Star, you're my hideaway, you're my lighthouse shining in a hurricane. You're my best friend. my favorite thing Change my mind, change my heart, change my last name Ain't it something that we both got something worth fighting van de singles die je kunt vinden op het nieuwe album van Maddie T. En je hoorde net Madness. We gaan naar muziek van onze maandartiesten. Voorgaan naar 1973. En van dit nummer zijn er zelfs Finse en IJslandse versies van andere artiesten te vinden. Hoe dat klinkt, ik heb geen idee. Ik heb ze niet kunnen vinden. Misschien ga je die ooit nog eens in de toekomst in de show voorbij horen komen. Maar nu dus eerst Buck Owens en Full of Empty. Dit is de Nashville Maandartiest. Oh, you took my car. tired, sick of dirty clothes and dirty dishes. Tired of all this peace of mind that drives me up the walls. Tired of having arms full of empty. Oh, you took my car and took my money, done me wrong and that ain't funny. Left me standing here looking silly. Jumped aboard that silver plane could made through the window care since you've been gone. I've only had two arms full of empty. dat was onze maandartiest Buck Owens en Arms Full of Empty. En verderop in dit uur hoor je natuurlijk nog een nummer van hem voorbij komen. En in de tweede uur ook nog twee nummers. Dus kortom, te veel om op te noemen. En ja, wat gaan we nu doen? We gaan naar Texas. Dat doen we met eh, muziek van Brie Bagwell. We blikken daar eh, mee terug naar 2018 van het album In My Defense is It Feel Like Home.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 Dus country uit Nederland van onze eigen Don Rosenbaum. We gaan nu naar 2010 voor een duet tussen Willie Nelson en Juice Newton. Dit is Funny How Time Slips Away. I guess that I'm doing fine. It's been so long now, but it seems like it was only yesterday. She ain't it fun? How time just slips away. your new love. Well, I guess he's doing fine. I heard you told him that you would love him till the end of time. Funny How Time Slips Away. Nou, de tijd gaat hier nog lang niet voorbij, want we hebben nog veel op de playlist staan. Zoals de volgende digitale brievenbus-inzending weer via info.nashforradio.nl kregen wij de nieuwste single opgestuurd van Walt Wilkins en Tip Jar. Walt Wilkins is een Texaanse countryzanger en Tip Jar is een Nederlandse formatie. Samen hebben ze de handen ineengeslagen en een heel mooi duet gemaakt. Dit is I Will Find You. If the sky should open up rains for days and days It's flooding all around You get swept away I will pull you close In the middle of the storm I will hold you tight And keep you safe and warm I will find you If the ground should open up swallow you whole Deep into the darkness To a place forever cold I will dive right down Straight into the black I will steal starlight And that will guide us back I will find never be too long open up and they call everybody home. And the streets are wild with glory, and we're never more to roam. And the angels are singing, and it's such a joyful noise. In that moment of redemption, I will listen for your voice. I will find be too long gaan naar ons Spotlight-album toe. En daarvoor gaan we naar 1987 voor het debuutalbum van de Desert Rose Band. En dat album heet ook heel gebruikelijk Desert Rose Band. Heel creatief. Ehm, ze maken country en country rock, kan beter zeggen maakte, want inmiddels bestaat de band al niet meer. Deze drie maand formatie uit Californië begon hun carrière in 1985 en in 1993 hingen ze de microfoons aan de wilgen. Maar toch hele leuke muziek, dus gaan we nu even stil stilstaan bij dat album. Je gaat eerst luisteren naar One Step Forward en daarna He Is Back en aan Blue. Dit is het Nashville Spotlight Album. Help me up, help me down. Made me crazy, then you brought me around. Were my darkness and my light. Were my blindness and my sight. Were my shelter and my storm. Made me cold and you Were my destiny and my fate You kept me moving. You made me wait. forgot about yesterday Those memories seem so far away All it took was just a whisper to start a flame burning anew. Now he's back and I to think that I just can't see I was hoping he was out of your heart But he's still calling you Now he's back at Ireland Now he's back in Ireland dat waren de twee eerste nummers van het album Desert Rose Band van de Desert Rose Band. En nu is het tijd geworden om weer even een act langs te laten komen die kandidaat zijn om de maandartiest van februari te worden. Diamond Rio, dit is How Your Love Makes Me Feel. Please listen to me, cause I got a pretty mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal, let this rattle roll, and keep moving me on. Mr. Engineer, take that throttle in hand. This rattle's the fastest in the southern land. Keep moving me on, keep rolling you just wouldn't listen. to pain in your mind. Now I'm moving on. I'm rolling on. You've broken your bow and it's all over now, so I'm moving on. You switched your engine. Now I ain't got time for a trifling woman on my main line, cause I'm moving on. You done your daddy wrong. I warned you twice, now you can settle the price, cause I'm moving on. when you've had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep moving on. You stayed away too long. I'm through with you, too bad you're blue, keep moving on. We gingen in 1950 met een lid van de Canadian Country Music Hall of Fame. Hank Snow was dit. Met aan Moving On. En wij gaan natuurlijk ook door, want ja, er staat nog zat op de playlist. Zoals de volgende plaat. Bug Owens en Lady Madonna. Natuurlijk, die ken je van de Beatles. En daarna de Trailer Hippies en Peace to Bite. Dit is de Nashville Maandartiest. Lady Madonna, children at your feet. Wonders how you manage to make ends meet. Who finds money when you pay the rent. Did you think that money was heaven sent? Friday night arrives without a suitcase. Sunday morning's creeping like a numb. Monday's child is learned. To tie his place. See how they run.